Door Almegens met het NOS-journaal. In Houston in Texas wordt George Floyd begraven. Na de uitvaarddienst arriveerde de stoet met zijn lichaam een uur geleden bij de begraafplaats. Daarvoor waren in de Fountain of Praise kerk in Houston zo'n 500 aanwezigen bij de uitvaarddienst. Die zat vol gospelmuziek en er waren toespraken van familie en vrienden. Herhaaldelijk werd opgeroepen tot gerechtigheid voor Floyd. Hij stierf op 25 mei in Minneapolis bij een hardhandige arrestatie door de politie. Het staatstoezicht op de mijnen en bestuurders in Groningen zijn het oneens over een nieuwe norm voor aardbevingsbestendig bouwen. De toezichthouder wil die op 1 juli invoeren, maar de regio is daartegen. De invoering leidt volgens provincie en gemeenten tot meer verdeeldheid en tot vertraging van het versterkingswerk, waar dat net op gang begint te komen. Maar volgens de toezichthouder ontstaat juist onnodige vertraging als de nieuwe norm niet wordt ingevoerd. Minister Wiebes heeft het advies van de toezichthouder naar de Kamer gestuurd. Binnenkort wordt er een definitief besluit genomen. Het aantal Nertse fokkerijen waar het coronavirus is vastgesteld is gestegen tot 13. Minister Schouten meldt dat het virus op nog eens vier fokkerijen is ontdekt. Het gaat in Brabant om twee bedrijven in Landhorst en één in Volkel. En in Limburg om een bedrijf in Kastenraai. Drie van de vier nieuwe uitbraken kwamen aan het licht bij onderzoek van dode nertsen. De netsen op de bedrijven worden deze week gedood en vernietigd. In Afrika is een Soedanese militieleider opgepakt. Die wordt gezocht door het internationaal strafhof in Den Haag. Hij is op het vliegtuig gezet naar Nederland. Militieleider Ali Koujaib werd gearresteerd in de Centraal-Afrikaanse Republiek... en wordt verantwoordelijk gehouden voor ruim 500 moorden en 20 verkrachtingen...